De meisjes willen dansen, als we na zelen nacht door transen. Het is nog vroeg, laat die vriendinnen maar komen, als we na die dansvloer door te stomen presentie gevraagd in een nacht als vandaag. Ik zie die meisjes daar en ik zie ze graag. Ha, laat me niet afleiden door geitjes en ga direct op mijn doel af, want ik zie je staan. Stap voor stap op de tik van de beat beweeg ik me en laat mijn body naar je toe gaan. Schuif mijn hiel op de snare, je ziet me op je afkomen. Het moment is om te dromen. Laat me niet kennen en blijf cool. Deze chille mat die heeft nog nooit eerder naar zo'n meisje gevoeld. De zomer meisjes willen dansen. Als we na de hele nacht door transen. Het is nog vroeg, laat die vriendinnen maar komen. Als we na die dansvloer door te stomen. deze chille mat Die heeft nog nooit eerder naar zo'n meisje geschuffeld. De zomer de meisjes willen dansen Als we na hele nacht door transen Het is nog vroeg, laat die vriendinnen maar komen Als we na die dansvloer door te stomen